uur. samen met het NOS-journaal. Uit Syrië komen steeds meer berichten dat de stad Palmyra helemaal of voor een groot deel in handen is gevallen van IS. Om de stad is dagenlang zwaar gevochten. Het leger zou zich hebben teruggetrokken. Vandaag werden inwoners van Palmyra geëvacueerd nadat honderden standbeelden al in veiligheid waren gebracht. De angst bestaat dat IS allerlei oudheden zal verwoesten. De Amsterdamse wethouder voor onderwijs en jeugd is bezorgd over de onthullingen rond de Scientology-kerk. Een verslaggever van het tv-programma Rambam ging undercover bij Scientology. Volgens haar zet de kerk kinderen in voor psychologische sessies. Wethouder Kukenheim noemt de berichten zeer verontrustend en heeft de kwestie doorgegeven aan het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Republikeinse senator Rand Paul is begonnen aan wat een ellenlange toespraak moet worden om het aannemen van een wet te vertragen. De Senaat debatteert over het verlengen van de mogelijkheid om telefoongegevens te verzamelen en bewaren. Paul wil de stemming uitstellen of blokkeren door minstens tot middernacht Amerikaanse tijd aan het woord te blijven. Rand Paul is een van de kandidaten voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap. Bij een ongeluk op de A73 bij Horst in Limburg is vanavond een automobilist omgekomen. Drie mensen raakten gewond, twee daarvan zijn naar een ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren vier auto's betrokken, twee vlogen na de aanrijding in brand. De invoering van speekseltesten om automobilisten te controleren op drugsgebruik loopt een jaar vertraging op. Dat meldt minister Van der Steur aan de Tweede Kamer. De politie moet de speekseltesters nog aanschaffen en dat kan niet anders dan via een openbare aanbesteding, zegt Van der Steur. Hierdoor worden de testen pas op 1 juli volgend jaar ingevoerd. Dan nog het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het noorden mogelijk nog een bui. Morgen in het westen volop zon. Verder landinwaarts weer stapelwolken. En in het oosten misschien nog een bui.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 We gaan weer beginnen met eh, een nieuwe cd. Ja, dit keer komt het eh, van het label Malimba Records. Een label die al jarenlang meeloopt in de playlist van Peaceful Radio. Toen nog uh, eh, Tap Seppi geheten. En dit keer is het een verzamel cd Music for a Massage... Eh, de, artiest, de eerste artiest is Nadema en de eh, track heet Fly High. Nou, vlieg maar eens hoog met deze fijne muziek. Veel luisterplezier. plezier. the ocean. runs all, way hey. It's just like them pretty girls when they've got the notion. runs all, way hey. As I were out one morning walking down by the river. Runzo, Runzo, way, hey, I met a pretty fine girl with the topsails all a quiver. run, low, way said, My pretty fine maiden, how are you this morning? Runzo, Runzo, way, She said, I'm the better for the seeing of you. Runzo, Runzo, way, did you ever see the wild goose sailing over the ocean? Runs all, runs all, way high. It's just like them pretty girls when they've got the notion.